de Kuip. Daar is net de thuiswedstrijd tegen Roda JC begonnen. De boos in zich. Die symbool stond voor de in hun ogen slechte staat van de club. Veel supporters zijn al langer boos op het bestuur van Feyenoord. Ze willen nieuwe bestuurders die een gezonde organisatie neerzetten. In de Eredivisie heeft FC Twente vanavond met 2-0 gewonnen van AZ door doelpunten van Janko en Ruiz. Voor het begin van de wedstrijd was er een minuut stilte. Het nagedachtenis aan de twee bouwvakkers die begin juli omkwamen. Toen stortte het dak in van een nieuw te bouwen deel. Greenpeace maakt zich zorgen over een olielekkage op de Noordzee. Door een gat in een pijpleiding onder een platform van Shell is olie gelekt op 180 kilometer voor de kust van Aberdeen in Schotland. Shell ontdekte het lek woensdag en haalde toen de druk van de pijpleiding, maar die is nog niet in geslaagd het gat te dichten. Onbekend is hoe groot het gat is. Greenpeace vraagt zich af waarom het zo lang duurt om het lek te dichten. Shell zegt dat er een dunne laag olie op zee drijft van 31 bij 4 kilometer. Omdat die op natuurlijke wijze oplost, zal die volgens Shell de kust niet bereiken. De Schotse regering is niet verontrust over het olielek. Er is ongeveer 100 ton olie gelekt. In de Duitse stad Hamburg zijn honderden mensen geëvacueerd uit een ondergrondse spoortunnel... In een overvolle sneltrein werd gevochten door twee groepen voetbalsupporters. Volgens ooggetuigen braken dronken supporters nooddeuren open en liepen ze de ondergrondse tunnel in. Uit voorzorg werd de stroom uitgeschakeld, waardoor de passagiers vastkwamen te zitten in de pikdonkere tunnel. Na een half uur werden ze door de Hamburgse politie bevrijd en moesten ze over het spoor teruglopen. Het weer, vannacht bewolkt en veel regen, morgenochtend opklaringen.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 Dat hebben we met een of ander geloof te maken. En het schijnt dat je dan bacteriën dood als je over je voeten heen pist. Het is maar hoe je het bekijkt. CFM Zandvoort, zaterdagavond 9 juli 2011. Zaterdagavond, de FM Night.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 Premier Cameron maakte de aanstelling van de oud-politiecommissaris van New York en Los Angeles vandaag bekend. Ze gaat de Britse regering helpen bij het bestrijden van nieuwe ongeregeldheden. Ook ontwikkelt hij strategieën tegen straatbenders. Politie